Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Afgelopen dag waren er luchtaanvallen over en weer. Bij de aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker tien Palestijnen om het leven. Onder wie een leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad. volgens Hamas kwam ook een meisje van vijf om het leven. De VN-gezant voor Vrede in het Midden-Oosten zegt dat er geen enkele rechtvaardiging is voor aanvallen op burgers. Hij eist dat er onmiddellijk een einde komt aan de luchtaanvallen. Een groep boeren heeft gisteravond voor overlast gezorgd... door spook te rijden op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren met trekkers reden eerst langzaam op de goede weghelft. toen ze op een politieblokkade stuiten, keerden ze om... en reden ze op dezelfde weghelft tegen het verkeer in. Even verderop kwamen ze opnieuw politiewagens tegen. En daar reden ze via de berm omheen. Rond 11 uur s'avonds gingen ze de snelweg weer af. Het is nog niet duidelijk of er boetes zijn uitgedeeld. Het Rode Kruis laat het servicepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog zeker twee weken staan. Dat servicepunt werd begin deze week geopend om wachtende asielzoekers te woord te staan of op een andere manier te helpen. Deze week waren er 140 hulpvragen per dag. Dat er behoefte is aan zo'n servicepunt is nu dus duidelijk, zegt het Rode Kruis tegen RTV Noord. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maandenlang overvol. Er is daardoor geregeld geen plek voor asielzoekers. De Heerenveen en Sparta hebben met een gelijkspel het nieuwe eredivisieseizoen afgetrapt. De clubs kwamen in het Abelenstra-stadion in Heerenveen niet verder dan 0-0. Vooral voor Sparta is het punt bij Heerenveen een opsteker. De Rotterdamse club ontsnapte vorig seizoen ter nauwe nood aan degradatie. De Heerenveen eindigde dat seizoen als achtste. Het weer, het koelt vannacht af naar 8 tot 13 graden. Morgen begint zonnig.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 Ooh, baby. What have I done? I broke your heart. Now there's no sun, just cold and dark. Without your smile, I can't laugh you, baby. I'm just a hair move it, I work it, hustle. I got it, just stay close enough to get it.